Jelle Seubring met het NMS Journaal. Tienduizenden Amerikanen in Californië en Nevada zitten zonder stroom door een hevige sneeuwstorm. Vooral hooggelegen gebieden zijn zwaar getroffen. Op sommige plekken werden windsnelheden van 300 km per uur gemeten. In het bergachtige gebied tussen de twee staten is zelfs tot 3 meter sneeuw gevallen. Volgende week wordt er opnieuw sneeuw verwacht in de VS. Eh, Donald Trump heeft opnieuw een aantal voorverkiezingen gewonnen. In de staten Missouri, Idaho en Michigan versloeg de oud-president zijn enige tegenstander, Nikki Haley. Met de winst gaat Trump ver aan kop binnen de Republikeinse partij. Komende dinsdag is het Super Tuesday. Dan zijn in veel staten tegelijkertijd de voorverkiezingen. Onder meer in Californië en Texas. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. Bij de Democraten wordt president Biden zo goed als zeker de kandidaat. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar acht. Bergers vonden onder de puinhopen het lichaam van een bewoner. Bij de aanval werd een appartementencomplex geraakt en grotendeels verwoest. Er worden nog bewoners vermist. De Britse zangeres Ray heeft zes prijzen gewonnen bij de Brit Awards... de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Ray won onder meer de award voor Beste Nieuwe Artiest en Artiest van het Jaar... De zangeres scoorde in Nederland een hit met het nummer Prada. De Brit Award voor beste popact ging dit jaar naar Duur Lipa. Miley Cyrus won de prijs voor internationale song van het jaar. En Femke Bol heeft haar eigen wereldrecord verbroken. Op de WK Indoor Atletiek won ze op de 400 meter. Met 49,17 was ze de, met 700ste sneller dan haar vorige record. Bijna een seconde later werd Lieke Klaver tweede. Het weer in het zuidwesten kan wat regen vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 graden. Komende dag droog en zonnig met maximaal 15 graden.